Link moet daaruit verdwijnen. Minister Plasterk volgt daarmee de adviezen van verschillende instanties. Poont is een initiatief van het weblog Geen Stijl. De minister verwacht dat Poont nieuwe generaties zal aanspreken... en dat de omroep internet goed kan combineren met radio en tv. WNL, voorheen Wakker Nederland, komt voort uit het dagblad De Telegraaf. Volgens Plasterk heeft WNL voldoende afstand genomen van die krant om onafhankelijk te zijn... WNL en Poon krijgen de status van aspirantomroep. Ze kunnen vanaf september volgend jaar uitzenden. Plasterk vindt dat Link er niet in is geslaagd een volwaardige omroep te worden en voldoende publiek te bereiken. Max mag wel blijven en krijgt meer zendtijd. De Tros mag gewoon blijven. commissariaat vond dat de omroep zich niet genoeg aan de media verhoudt. Tros heeft beloofd daar goed op te zullen letten. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs moet onmiddellijk actie ondernemen om het rekenonderwijs op de basisschool te verbeteren, staat in een rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Volgens de KNAW blijft Nederland bij het rekenonderwijs achter bij de Aziatische landen en verliest het terrein aan andere Europese landen. Ligt niet aan de methode, maar aan de kwaliteit van de leraren. De moderne lesmethode van het realistische rekenen is niet beter of slechter dan het traditionele rekenonderwijs. Maar de rekenvaardigheid en de vakdidactische kwaliteit van leraren in het basisonderwijs schieten ernstig tekort. Het KNAW wil dat de PABO's meer aandacht gaan geven aan rekenen en dat er voor leraren veel meer aan nascholing wordt gedaan. In Zeeland zijn bij vijf politiebureaus poederbrieven bezorgd. Het gaat om bureaus in Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Oostburg en Heinkensand. Alleen het bureau in Terneuzen is ontruimd. De inhoud van de brieven wordt onderzocht. Niemand is in quarantaine geplaatst. De agenten zijn gewoon doorgegaan met werken. De Zeeuwse politie heeft geen idee wie er achter de brieven zit en onderzoekt de zaak.